Ik denk dat het een aanvaardbaar risico is en ik vind ook dat we die weging hier moeten maken. Er is nu sprake van plateauvorming en de verwachting van afname. En dan komen natuurlijk bredere maatschappelijke afwegingen in beeld. Wat betekent het economisch, psychologisch, maatschappelijk, voor jongeren, voor ouderen. En ja, als er dan wat zicht komt, dan denk ik dat een voorzichtige stap 1, dat we dat kunnen doen. Met de versoepelingen gaat het kabinet in tegen het advies van de club van experts van het Outbreak Management Team. Dat vindt PvdA-leider Ploemen niet te begrijpen. Voorkom nou dat mensen ziek worden. Voorkom nou dat mensen op, in het ziekenhuis terechtkomen. Eh, en eh, voorkom nou dat we straks met spijt terugkijken op een weekje te vroeg naar het terras. Hoe graag ook ik dat zou willen. De Kamer debatteert de komende uren nog verder. De artsen van oppositieleider Navalny roepen hem op om te stoppen met zijn hongerstaking. De grootste vijand van president Poetin zit in een strafkamp en eet uit protest al bijna drie weken de artsen zijn bang dat hij doodgaat als hij de hongerstaking blijft volhouden. En Ajax heeft niet meer in eigen hand of ze dit weekend al kampioen worden. Ze moesten vanavond winnen van FC Utrecht om nog maar twee puntjes te nodig te hebben. Maar in de Johan Cruijff Arena werd het 1-1. Trainer Erik ten Hag somt even op wat er allemaal fout ging. We hadden moeite met de organisatie in het begin van de wedstrijd. Eh, maar zeker ook met, eh, met de instelling. Eh, niet goed, zowel in verdedigende duels als in afvallende duels. Utrecht speelt scherp. En zijn we aan het klagen, moeten we niet doen. we moeten leveren. Het lot van Ajax hangt dus af van PSV of die zaterdag punten laat liggen bij FC Groningen. Het weer dan nog, koelt vanavond en vannacht flink af.